Het is van Kersteren met het NOS-journaal. Rusland heeft vandaag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense luchtmacht. Een groot deel van die raketten zou zijn gelanceerd van grote afstand... bijvoorbeeld door bommenwerpers boven de Kaspische Zee. Door de raketinslagen viel opnieuw op sommige plekken de stroom uit. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald... maar die informatie is niet geverifieerd. Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in Colombia is opgelopen naar 34. Door het natuurgeweld raakten een bus en andere voertuigen bedolven onder de modder. Onder de slachtoffers zijn drie minderjarigen. Vijf mensen konden levend uit de bus worden gehaald. Door het zware regenseizoen dit jaar zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt. Bij de werkzaamheden van het Olympisch dorp in Parijs worden illegale ingezet. Dat meldt het Franse dagblad Le Monde. Het gaat voornamelijk om mensen uit Mali. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd ten noorden van Parijs. Ze krijgen 80 euro per dag en hebben geen geldige papieren. In plaats daarvan gebruiken ze bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen in Parijs zijn in 2024. Honderden dak- en thuislozen hebben in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling... die opengaat als het extra koud is. Morgen geldt de regeling niet meer, omdat het s'nachts weer opwarmt. Het weer, vannacht blijft het bewolkt. Ook is er kans op lokaal wat regen. In Zuid-Limburg is er ook kans op sneeuw. Morgen is het iets zonnig, ook wel kans op buien.